dat al het onrecht zo niet verder mag gaan. Zeg niet dat je dit nimmer hebt geweten, steek je Oh.